Maar als er dan nog steeds geen uitzicht is op een deal, volgen er mogelijk nog meer. De medewerkers van de verkeersleiding van ProRail willen meer waardering. Want het is geen gemakkelijke baan, zegt vakbond FNV. 24-7 zitten ze er. En dat betekent dus dat je eh, niet alleen dagdiensten, maar ook eh, <clears throat> avond- en nachtdiensten draait. Eh, en dat betekent iets voor je eh, sociale leven. Eh, en het betekent ook iets voor je lichaam. Want er is gewoon wetenschappelijk bewezen dat onregelmatige diensten, 24 uursdiensten, dat die mensen die daarin werken ook korter leven eigenlijk. daarom willen ze meer geld van ProRail. Al is dat niet het enige. Een betere kilometervergoeding voor woon-werkverkeer zou bijvoorbeeld ook al helpen, zegt de vakbond. In en rond de Oekraïense hoofdstad Kiev gaat het luchtalarm af. Mogelijk is er sprake van een Russische aanval waar Amerika al voor waarschuwde. De VS en andere landen houden hun ambassade daarom vandaag dicht. De Russische president Poetin geeft meer dan 70 dieren cadeau aan een dierentuin in Noord-Korea. Het gaat onder meer om een leeuw en twee bruine beren. Volgens Rusland zijn de beesten een persoonlijk geschenk van Poetin aan het Noord-Koreaanse volk. Een paar maanden geleden gaf Noord-Korea ook al twee honden aan Rusland. En op veel metrostations in Amsterdam doet de lift het niet. Het gaat om 14 van de 38 stations in totaal. En dat is best lastig als je afhankelijk bent van de lift. Een storing, dingen kunnen altijd stuk gaan. Maar ik heb contact gehad met GVB ook. En ja, ze kunnen niet aangeven wanneer eh, de liften gemaakt zijn. Ik vind dat vervelend, omdat het is eh, gevaarlijker om de trap te nemen met de kinderwagen. Vervoersbedrijf GVB zegt sorry voor de situatie. Mensen die in de problemen komen door de kapotte liften... kunnen via de klantenservice alternatief vervoer krijgen, zeggen ze. Het weer, er trekt een lappendeken met buien over het land. Is het droog, dan is het nog een graad of vijf. Maar in de regen koelt het af tot rond het vriespunt. Later vandaag ook wat sneeuw, vooral in het zuiden. Morgen iets minder nat, bij 3 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is druk verlopen door het slechte weer. De files lossen nu geleidelijk aan op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoofddorp en Hoogmade. 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Huizen 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Verderop tussen Hilversum en Knopend Lunette 12 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. A44 naar Amsterdam bij Kaagdorp, 8 kilometer met 10 minuten oponthoud vanaf Oegstreest. En 201 van Hilversum naar Uithoorn. Tussen Vreeland en Loenersloot 2 kilometer file.